Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental in Israël is gestegen naar boven de 500, dat melden media daar. Volgens het leger zijn er 44 militairen gedood. Aan de Palestijnse kant zijn er meer dan 300. In een aantal plekken rond de Gazastrook wordt nog zwaar gevochten... tussen het Israëlische leger en leden van Hamas. Ron van der Wieken is oud-voorzitter van een Centraal Joods Overleg... en woont ten zuiden van Tel Aviv. Hij vertelt hoe het is in de stad. Veel winkels zijn gesloten. Het is erg rustig op straat. Eh, weinig mensen dus. Eh, behalve op één plek eh, in het centrum van de stad. een winkelcentrum waar veel winkels gesloten waren. Maar waar hele lange rijen stonden van mensen die bloed wilden doneren. voor, het, voor de Magen David Adom. Dat is de Israëlische variant van het Rode Kruis. Er is nog steeds veel onduidelijk over hoeveel Israëliërs er door Hamas zijn ontvoerd naar de Gazastrook. Israël spreekt van tientallen. Hamas zelf zegt later met meer details te komen over aantallen en wat er wordt geëist voor hun vrijlating. Het prostitutieplatform Red Lights is gehackt. Gegevens van zeker 400.000 mensen zijn in handen van een onbekende hacker. Op Red Lights kunnen klanten in contact komen met sekswerkers. Volgens het bedrijf achter Red Lights dreigt de hacker de gegevens te verkopen aan de hoogste bieder op het dark web. De website heeft een Belgische eigenaar, maar is ook actief in Nederland. Hoeveel gegevens van Nederlandse klanten er zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. In de eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van PEC Zwolle. De eerste goal viel al na 20 minuten na een blunder van de keeper van PEC. Nieuwkoop, daar gaan we spelers onder de bal door. Jiménez gaat altijd door en alle twijfel bij de doelbal en de goal. Wat een blunder daarvan. Jasper Schendelaar en natuurlijk weer Santiago Jiménez met zijn elfde doelpunt in de achtste wedstrijd dit seizoen. Daarna scoorde Feyenoord nog een keer, eindstand 0-2. Op dit moment speelt Ajax tegen AZ, daar staat het 0-0. En Fortuna Sittard speelt tegen FC Twente. Bij die wedstrijd staat het op dit moment 1-0 voor FC Twente. Dan nog het weer.